Waterbalgemoed met het nms Journaal. Bij de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied Europoort... is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plekke behandeld. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. De brandweer is ingezet om het lek te dichten... en om te voorkomen dat de stof zich buiten het bedrijfsterrein zou verspreiden. De Armeense Veiligheidsdienst zegt een poging tot een staatsgreep en moordaanslag op de premier te hebben vereideld. Een onbekend aantal verdachten is vastgezet. Ze waren volgens de Veiligheidsdienst tegen het akkoord dat Armenië deze week met Rusland en Azerbeidzjan sloot om de strijd in nagorno karabach te beëindigen. Volgens het akkoord moet Armenië in de komende weken meerdere gebieden teruggeven aan Azerbeidzjan. De premier van Armenië zegt dat hij geen andere keuze had... omdat doorvechten tot nog meer gebiedsverlies zou hebben geleid. Tienduizenden aanhangers van de Amerikaanse president Trump hebben in Washington gedemonstreerd tegen de uitslag van de verkiezingen. Ze geloven net als Trump dat er is gefraudeerd, al is daarvoor geen bewijs. Ook in andere Amerikaanse steden waren pro-Trump protesten. Er waren ook tegendemonstraties aangekondigd, maar voor zover bekend zijn er geen confrontaties geweest. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale ronde van de Nations League. De wereldkampioen was in Lissabon met 1-0 te sterk voor regerend Europees kampioen Portugal. Duitsland heeft in de Nations League in groep 4 van divisie A de leiding overgenomen van Spanje. Die manschaft won in Leipzig met 3-1 van Oekraïne. Terwijl Spanje in en tegen Zwitserland met 1-1 gelijk speelde. Het weer nog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vannacht. Er kan ook nog een bui vallen. Het blijft er erg zacht bij. Het wordt niet veel kouder dan zo'n 12 graden. Overdag vanuit het westen regen. Ook staat er dan een stevige zuidelijke wind. Overdag wordt het ongeveer 16 graden.